Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika worden de aller, allerlaatste stemmen geteld. We just had big news in a race that counts. dat lijkt allemaal goed nieuws voor Joe Biden. In de staat Georgia ging Trump lang aan kop, maar de boel is inmiddels omgedraaid, melden ze bij CNN. A lot of people are going to wake up and go, oh my gosh, when they see what happened overnight. There's a new batch of votes that just put Joe Biden over the top, at least for now, ahead of President Trump in Georgia, traditionally a ruby red state. Joe Biden heeft nog maar één staat nodig voor het presidentschap. Het zou dus zomaar kunnen dat Georgia die staat wordt. Een man uit Rotterdam is opgepakt omdat hij mogelijk acht mensen heeft afgeperst met naaktfoto's. De verdachte van 31 deed zich online voor als een vrouw en kreeg slachtoffers zover om intieme foto's te sturen. Vervolgens moesten ze betalen, anders dreigde de man de beelden online te gooien. De slachtoffers betaalden samen meer dan 8000 euro, zegt de politie. Racisme of discriminatie op het voetbalveld wordt vaker gemeld, merkt de KNVB. Het gebeurt sinds het racisme-incident rond Excelsior-speler Mendes Morera. De voetballer liep vorig jaar het veld af toen er tijdens een wedstrijd vanaf de tribune racistische opmerkingen werden gemaakt. Sindsdien krijgt de KNVB gemiddeld 3,5 keer per week een melding vanuit het amateurvoetbal. Ga jij ook vol in de ankers als je langs de weg een grijze flitspaal ziet staan? Dat is de politie beu en dus zetten ze nieuwe middelen in. Flitscamera's worden bijvoorbeeld verstopt in een blauwe Dixie langs de weg. Ja, we zetten naast die Dixies ook eh, containers bijvoorbeeld in, camouflagenetten, maar ook skiboxen. Dat doen ze niet om je te pesten, maar omdat je je altijd aan de snelheid moet houden. Niet alleen als je zo'n camera ziet. Of het echt meer boetes oplevert, weet de politie nog niet. Wat we wel zien is natuurlijk dat mensen niet afremmen op het moment dat zij een flitspaal zien staan. Ja, en daardoor zie je wel dat er gewoon geflitst wordt op het moment dat je te hard rijdt. Dus wil je het voorkomen, ja, dan is er één oplossing en dat is gewoon niet te hard rijden. Krijg je het weer nog. Het is op de meeste plekken zonnig. Alleen in het noorden is het wat grijzer. Het blijft wel droog.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 Joe Biden gaat volgens de laatste voorlopige uitslagen aan kop in de Amerikaanse staat Georgia, melden alle grote Amerikaanse media. En als Biden inderdaad die staat wint, kan de verkiezingswinst hem niet meer ontgaan. In Rotterdam is een man opgepakt voor sextortion. Volgens de politie persten die mensen af met hun eigen naaktfoto's of video's. Op die manier zou hij ruim 8000 euro hebben buitgemaakt. En de politie heeft de medewerker van de landelijke eenheid ontslagen... vanwege zeer ernstig plichtsverzuim. De vrouw die in Amsterdam werkte had contacten in het criminele milieu.